Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De stations zijn vanochtend uitgestorven, want NS-personeel staakt in het midden van het land. Daarom zag de NS geen andere optie dan bijna de hele dienstregeling eruit te gooien. Drie grote vakbonden staken omdat ze het niet eens konden worden over een CAO. NS-medewerkers willen onder meer dat ze meer betaald krijgen, maar daar wilde NS niet aan. De vakbonden noemen de actie nu al geslaagd. Als we kijken hoe groot de actiebereidheid is, en dat, hebben we niet, dat zien we niet alleen vandaag... maar ook gisteren bijvoorbeeld in, eh, in Noordwest en vorige week ook in Noord en in West... dan zien we dat de actiebereidheid zo groot is. En dat is natuurlijk voor ons inderdaad gewoon een succes, absoluut. Ook morgen wordt er gestaakt in het oosten en zuiden van het land is nog niet duidelijk wat dat voor de dienstregeling van morgen betekent. De chauffeur van de vrachtwagen die dit weekend inreed op een barbecuefeest in Nieuw-Beierland... hoort vandaag of hij langer vast blijft zitten. Bij dat ongeluk kwamen zes mensen om het leven. De Spaanse man wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval. Er vielen ook zeven gewonden, daarvan zijn zes inmiddels uit het ziekenhuis topoverleg vandaag in de Tsjechische hoofdstad Praag. De Europese ministers van Defensie praten daar over de oorlog in Oekraïne. Ze gaan het onder meer hebben over een grote gezamenlijke missie. EU-landen zijn van plan op grote schaal Oekraïense militairen te gaan trainen. Zo is er behoefte aan goede scherpschutters en verpleegkundigen voor in het leger. Experts maken zich grote zorgen over gehoorschade bij jongeren. Volgens kenniscentrum Veiligheid NL melden zich steeds meer jonge mensen met oorsuizen, ook wel tinnitus genoemd. Als je daar last van hebt hoor je dingen die een ander niet hoort, zoals piepen, zoomen of getik. Nick is één van hen. Ik wist niet meer wat ik ermee aan moest, wat ik, ermee, wat ik eraan kon doen, überhaupt. Het is makkelijker als je, als je niet meer op deze planeet leeft, want ik denk dan ben ik af van die oorsuizen. Ik kan het niet langer eh, aan, zeg maar, qua, qua leven. Het was gewoon heel lastig. Volgens experts gaan jongeren vaker naar feestjes en festivals... waardoor het probleem groter wordt. Advies is dus, draag bij concerten of festivals oordoppen. Want als je oorsuizen eenmaal hebt opgelopen, is dat niet te genezen. Dus je moet ermee leren leven. Het weer nog een zonnig dagje vandaag met alleen in Limburg wat meer wolken. Het wordt 22 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De meeste vertraging zien we op dit moment op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Leidsendam en Nieuw-Vennep over 22 kilometer. De vertraging is een half uur. A44 van Den Haag naar Amsterdam bij Kaagdorp 7 kilometer met daar 10 minuten oponthoud. En 201 richting Uithoorn die is dicht bij Schiphol.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 Heinen noemt op Twitter de impact voor alle treinreizigers extreem vervelend. In het eerste halfjaar van 2022 is in Nederland een kwart minder aardgas verbruikt dan in de eerste zes maanden vorig jaar. Vooral in de industrie en de elektriciteitscentrales is minder gasverbruik, meldt het CBS. Pakistan schat de schade door overstromingen op zeker 10 miljard dollar. Het land wordt sinds juni geteisterd door het natuurgeweld. Zeker duizend mensen zijn tot nu toe omgekomen. En het weer vrij zonnig, in het zuidoosten wat meer bewolking en 22 tot 26 graden.